Van Kamchatka in het Verre Oosten tot Kaliningrad dat aan Polen grenst. In Moskou wordt gestemd voor 15 van de 35 gemeenteraadzetels. In de hoofdstad staat de partij Verenigd Rusland van premier Poetin in de peilingen op meer dan 50% van de stemmen. Amerikaanse militairen helpen in de Filipijnen mee met het verdelen van voedsel... na de tropische stormen die het land de afgelopen weken hebben getroffen. De Filipijnse autoriteiten hebben de Amerikanen die in het land zijn gelegerd om hulp gevraagd. Het land kampt met de nasleep van de orkanen Ketsana en Parma. Daardoor zijn er op talloze plaatsen overstromingen. De autoriteiten spreken van de ergste watersnood in 40 jaar. Tot nu toe zijn er 600 doden geborgen. Maar verwacht wordt dat er nog veel meer lichamen onder de modderlawines liggen. Na een ruimtereis van anderhalve week is de Canadese miljardair Guy Laliberté vanmorgen veilig teruggekeerd op aarde. Hij landde samen met een Russen en Amerikaan in Kazachstan. La Liberté is de oprichter van het Cirque du Soleil. Hij was de zevende en voorlopig laatste ruimtetoerist. La Liberté zou voor zijn retourtje naar de ruimte zo'n 24 miljoen euro hebben betaald. In het internationale ruimtestation ISS gaf hij zaterdag een voorstelling in de ruimte... om aandacht te vragen voor het watertekort in de wereld. Aan de show deden op aarde onder meer de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore en de band U2 mee. De Amerikaanse universiteit Harvard gaat ruim 50.000 zeldzame Chinese boeken digitaliseren. Sommige boeken zijn meer dan duizend jaar oud. Door de digitalisering hoeven buitenlandse studenten niet meer naar Harvard te reizen om de boeken te bestuderen. Het weer, droog en af en toe zon.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 She comes so close, you feel her then. She tells you no and no again. Your lip is cut on drawing near, or rise by and disappear. You try to slow it down, it doesn't work. It's just another night, I guess, all tangled up in nakedness. You even touch yourself, you're such a flirt. Madeleine Peru. van Jazz tot 12 uur met David Habig en Fred Kroonsberg. Ik heb in mijn handen een prachtige cd. Eigenlijk de gids van het Noordzee Jazz Festival 2008. we gaan genieten van Sergio Mendes met het nummer Funky Bahia. take me out dancing, dancing on the floor. I'll be out in Rio, dancing at the disco. Girls be looking sexy every this way on the schijnbaar Burt Bacharach. En het werd eh, gezongen door Patty Cathert. En op de elektrische gitaar speelde Tuck Anders. We gaan naar El Giro en het nummer Cold Duck. Don't stop, stop, stop. We're chillin' again. I wanna be more than a friend. Cause you're taking me to places I've never been before. Feeling like I'm yearning for a little more. And I wanna begin to feel with you. Let it do what it do. Cause we've been talking and kissing and touching like every night. If that's wrong, I don't wanna. Yeah, yeah, yeah. Don't stop, stop, stop. Don't stop. Yes, we gon' do this. Pop, pop, pop, wild top. Let your body rock. Cause the beat don't stop. Angie Stone kon het niet laten om voor te dringen. Van het album zong zij The Art of Love and War. Heerlijke muziek, maar nu dan echt El Juro met Cold Duck. It ain't load up, it ain't load querelo Vandaag wordt voor het achtste seizoen georganiseerd door de Stichting Jazz in Zandvoort de eerste jazzconcert van een hele reeks. De gasten die tot nu toe zijn geweest behoren absoluut tot de top van de Nederlandse jazz. Het seizoen 2009-2010 wordt geopend door het trio Johan Clement en Erik Timmermans en Frits Landersberg en treedt op samen met zangeres Greetje Kouwveld. Dat is vandaag de grote gastsolisten. Al decennia behoort Geetje Kouwveld tot de absolute top van de Nederlandse jazz. Ze heeft talloze platen en cd-opnames op haar naam staan. Ze is koninklijk onderscheiden, tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, trad meer dan twintig maal op het Noordzee Jazz Festival en ontving aldaar de prestigieuze Bird Award. Muziek was in de jongste jaren van Geetje Kouwveld haar trouwste gezelschap. Hele dagen luisterden ze naar de radio of draaiden platen van Doris Day en Frank Sinatra. Zo heb ik zingen geleerd, zegt ze, door met hem mee te zingen. Als dertienjarige zong Greetje Kouwveld voor het eerst op de radio in het jeugdprogramma Mignon met de Zeelse groep Raindrops. Op 1 februari 1957 werd zij de vaste zangeres van de Skymasters en startte ze al met haar professionele loopbaan, die al snel een internationaal karakter kreeg. Elk liedje is voor mij een verhaal, zegt ze zelf. Ik beleef de tekst die ik zing. Ik kruip erin, zoals een acteur in zijn rol stapt. Deze krachtige identificatie met de teksten die ze vertolkt is karakteristiek voor haar werk. Wie haar wil zien, gaat dus vanmiddag naar De Krocht, oftewel de jazztempel De Krocht vandaag. Het begint vanmiddag zondag om half drie de prijs bedraagt 15 eh, euro. 8 euro voor eh, studenten. Dus wie daar naartoe wil, die gaat eens kijken of er nog plaatsen zijn. Ik kan het aanbevelen. Daarom gaan we ook natuurlijk Geetje Kouwveld laten horen. En het nummer wat ik ga draaien is Morinal. Melcaglio me spaio Mesquento eta Uri una terra Ah you my heart only. I had the key. should know I don't remember letting you in. letting you said out. cd Dear Header. En gezongen door Anjani Thomas samen met Leonard Cohen. En Leonard Cohen heeft dit prachtige nummer, wat me echt in een herfstsfeer brengt, zelf geschreven en geproduceerd. We gaan naar Elvis Costello. En zijn ogen zijn groen. When green eyes turn blue. every single time it becomes too much there's nothing I can say I know I will be there when green eyes turn blue. It's the same. that I gathered about myself that I thought would flatter me.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 My soul is weary. My soul is weary. I said my soul is weary now. Mm. My soul is a weary down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day after day. Got a hold on my heart that keeps me bound When the whole wide world is free, yeah Oh Lord, who will comfort me? Got hold on my heart that keeps me bound When the whole wide world is free, yeah Oh Lord comfort me. They poverty. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in plight and volgende band heeft indruk gemaakt op technicus David. En we laten het dan ook horen. Cartman's Hip Hop Orkest Pitch Black Darkness. No light, no air, no sound. No light, no air, no sound. Hij is voor jullie. Bitch, black darkness. No light, no air, no sound. Iedereen the day someone cares for what it's worth and with you. Peace and love is what a soldier misses. Stepping on a soul with blisters, right in the cold to witness. My thumbs go numb, bones get sore. What a Christmas. I guess this life gets dark. I ain't complaining, don't get it twisted. Got food on the table, my homies and my missus are with this. Yes. Daddy's still alive, mama feeling right, brother keeping it just as well as I. We don't make the same choices, but who am I to criticize? Live and let live, die and let die. Wasn't always on point, took my time to get my business right. Still ain't perfect, but no longer worthless. Ain't nothing more worthless than a rebel without a purpose. I know you heard this, people. Bitch, black darkness, no lights, no air, no sound. Either day.